circumstance beyond our control. Oh, the phone, TV, and the news of the world. Forgotten the house like a pigeon from hell. Oh, through sand in our eyes and descended like flies. Put us back on the train. Hey. deep in my heart.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 Veel Joodse organisaties zijn woedend over uitspraken van de eerste priester van de paus. Tijdens de Goede Vrijdagviering ging pater Cantalamessa in op berichtgeving over seksueel misbruik. Hij vergeleek die berichtgeving met antisemitisme, omdat de hele kerk de schuld krijgt in plaats van individuele daders. Joodse organisaties noemen die uitspraak beledigend en eisen dat de paus persoonlijk excuses maakt. Het burgerinitiatief over de TBS-wetgeving heeft steun gekregen van 41.000 mensen. Dat betekent dat de Tweede Kamer erover moet praten. Het initiatief komt van de ouders van een zevenjarig meisje dat vorig jaar werd ontvoerd en misbruikt. Een van de daders weigerde mee te werken aan een psychologisch onderzoek en kreeg daardoor geen TBS. De ouders willen een wetswijziging waardoor dat niet meer kan gebeuren. In Eigelshoven bij Kerkrade is een gebouw met daarin negen bedrijven door brand verwoest. Het vuur brak gisteravond rond half elf uit, waardoor is nog onbekend. De politie heeft een automobilist opgepakt die tijdens de brand dwars door een afzetting heen reed. Enkele mensen konden nog net op tijd opzij springen. In het noordoosten van Peru zijn zeker 28 doden gevallen door een modderlawine. Tientallen mensen worden nog vermist. De brei van modder en stenen heeft een compleet dorp bedolven waar ruim 400 mensen woonden. De modderlawine was het gevolg van hevige regenval. De Amerikaanse acteur John Forsythe is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als Blake Carrington in de tv-serie Dynasty in de jaren 80. Voor Dynasty speelde hij de rol van Charlie Townsend, de chef van Charlie's Angels in de gelijknamige tv-serie. In die rol was hij onzichtbaar en sprak hij altijd de woorden Good Morning Angels. John Forsythe had kanker, hij is 92 jaar geworden. Het weer, veel bewolking en geregeld buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 10 tot 11 graden. Ook morgen veel buien. Tweede paasdag is droog met...